Twee uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De staatsloterij heeft het kort geding tegen loterijverlies gewonnen. De rechter heeft bepaald dat het beslag op de tegoeden van de staatsloterij moet worden opgeheven. Loterijverlies, dat zegt op te treden namens 80.000 loterijdeelnemers... had beslag laten leggen op ruim 120 miljoen euro van de staatsloterij. Door misleidende advertenties zouden de deelnemers zijn gedupeerd. Het kabinet maakt 2 miljoen vrij voor noodhulp in Somalië, Zuid-Soedan, het noordoosten van Nigeria en Jemen. Miljoenen mensen in deze landen worden met de hongerdood bedreigd. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan een oproep van de Verenigde Naties. Volgens minister Ploemen stapelt de ellende in de regio zich op door een combinatie van factoren. Er is veel droogte en een gebrek aan voedsel en medicijnen. In Zuid-Soedan gaan moeders zelfs met hun kinderen naar gevaarlijke moerassen om daar met waterplanten hun honger te stillen, al dus Ploemen. Han Busker is verkozen tot de nieuwe voorzitter van vakbond FNV. 1 miljoen mensen mochten stemmen, maar Busker was de enige kandidaat. Uiteindelijk brachten 82.000 mensen een stem uit. Busker zit sinds vorig jaar in het FNV-bestuur. Eerder was hij de voorzitter van de politiebond, NPB. Busker volgt Ton Heerts op, die in mei bij de vakbond vertrok. Sindsdien werd FNV bestuurd door tijdelijke voorzitters. Het Duitse kabinet moet zijn plannen voor tolheffing op de snelweg aanpassen. De Bondsraad vindt dat er iets geregeld moet worden voor de grensregio's, omdat het plan de economie daar schaadt. Bovendien denkt de Senaat dat de kosten van de tol niet opwegen tegen de baten. Het is niet de eerste keer dat de Duitse tolplannen aangepast worden. Onder meer Nederland en Oostenrijk hebben eerder al eens bezwaar gemaakt. Het weer nog, de zon schijnt vaak, het blijft vandaag droog, het is ongeveer 10 graden.